Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal geëvacueerde mensen op Rodos blijft flink oplopen. Door de bosbranden op het Griekse eiland hebben al zeker 19.000 mensen moeten vluchten. Jet is op vakantie op het eiland en vertelt dat ze rond middernacht is gevlucht naar het noorden van het eiland. Daar kwamen we aan een hotel waar eh, duizend anderen ons al voor waren en... Eh, daar lagen te slapen op de grond of nog in een badpak waren... omdat ze hun koffers moesten achterlaten in hotels die later zijn afgefikt. Ehm, wij zijn nu inmiddels alweer weg daar. Maar we hopen natuurlijk dat de rest van het eiland eh, heel blijft en dat iedereen veilig naar huis kan. Toeristen en inwoners worden geëvacueerd met boten en bussen... en ook lokale vissers en de veerdienst helpen mee. Internationale hulp is ook onderweg. Door hoge temperaturen en harde wind blijft het risico op meer branden groot. De Nederlandse toerist die dinsdag op Mallorca op het hoofd van een slapende man poepte... zegt dat hij flink spijt heeft... Mijn collega Edwin Winkels vertelt nog even wat hij deed. Hij gaat boven hem zitten en, en nou, we hebben niet gezien hoe die man wakker wordt. Maar dat, eh, dat, dat zal vreselijk geweest zijn. Ongelooflijk onaangename beelden. Uh, eh, het jongen is inmiddels terug in Nederland. Ik zag had een interview gegeven aan het AD vanmiddag... waarin hij uitlegt dat hij enorme spijt heeft wat hij gedaan heeft. Eh, dat hij inderdaad stom en stom en stom dronken was. Hij had het over 30 biertjes en 20 shotjes. Het filmpje van de poepende toerist ging afgelopen dagen viral. En nu wordt de 25 20 jarige man bedreigt. Mallorca wil eigenlijk geen toeristen meer die alleen maar naar het eiland komen om te zuipen. De eerste punten op het WK zijn binnen. Nederlands vrouwenelftal heeft met 1-0 gewonnen van Portugal. Volgens aanvoerster Sherida Spitsen had er nog meer in gezeten. Ja, ik denk als we die 2-0 hadden gemaakt, dan was het helemaal klaar geweest. Maar goed, uiteindelijk hebben we er 0 gehouden, 1 gemaakt en dat is voldoende voor drie punten. Aanstaande donderdag speelt Nederland tegen hun grootste concurrent tijdens de groepsfase, de Verenigde Staten. Het weer nog, een bewolkte en grijze dag vandaag. Met hier en daar een bui. Later vanmiddag kan in het westen de zon doorbreken. Het wordt 17 tot 21 graden.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 Shoot op brouw bij mijn bal gehakt. Percentages in mijn sap, uit een blik geen tap. Knallen hem open, hoofd naar achter gebogen en gaan grappen. Koning van de fituur van snacken bouwen. Bitter gaan niet toe, mosterd en sweet and sour.